Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft dit nieuwe aantal bekendgemaakt. Tot nu toe stond het dodental op 61... Maar negen mensen waren op eigen gelegenheid in Zuid-Afrika. Ze reisden dus niet met de reisorganisaties Kras of Stipreizen. Het totale aantal slachtoffers staat nog steeds op 103. Er zaten onder andere Zuid-Afrikanen, Libiërs en Britten in het toestel van Afrikia Airlines. In verschillende Nederlandse gemeenten wordt gerouwd om de slachtoffers van de vliegramp. De burgemeester van Mook gelaste gisteren de raadsvergadering af... omdat er drie inwoners van de gemeente in het verongelukte toestel zaten. De drie gezinsleden waren lid van de plaatselijke voetbal- en korfbalvereniging Eendracht 30. De club heeft de uit- en thuiswedstrijden van alle teams voor de komende dagen afgelast. In Groesbeek houdt voetbalvereniging De Treffers vanmiddag een minuut stilte... omdat een clublid zijn vrouw en twee kinderen heeft verloren. De burgemeester van Gelderop heeft gezegd dat haar oudste zoon met zijn vriendin is omgekomen bij de vliegramp. Dansschool Miss Salsa in Vlissingen heeft vanwege de dood van een van haar leden alle lessen voorlopig uitgesteld. In navolging van Spanje komt nu ook Portugal met een bezuinigingsplan om het begrotingstekort te verkleinen. De Portugese premier heeft daarover een akkoord bereikt met de oppositie, melden bronnen rond het overleg. Een van de maatregelen die worden genomen is de verhoging van de belastingen. Verder gaan de salarissen omlaag van politici en van topmensen van de Portugese staatsbedrijven. Gisteren besloot Spanje al tot forse bezuinigingen. De twee landen proberen zo te voorkomen dat ze net zulke problemen krijgen als Griekenland. Dat land kan zijn schulden niet meer financieren en krijgt nu miljardenhulp van de EU en het IMF.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 Elle voulait que je l'appelle Venise. Vous me voyez, maille oreiller, la voix soumise en gondolier. ayant pour une cerise. Pour un baiser, elle voulait qu'on l'appelle Venise. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'idée. vous me voyez, le cœur soumis et la méprise en marinier.